Kees Groot met het NOS-journaal. Jaarsnacht een aanslag pleegde op een nachtclub in Istanbul... is waarschijnlijk een 28-jarige Kirgizier. Volgens Turkse media heet hij Iake Masrapov... en is hij een professionele, geoefende schutter. Gisteren dook een filmpje op dat de vermoedelijke dader van zichzelf heeft gemaakt. Het is onduidelijk of het voor of na de aanslag is opgenomen. De dader schoot in de nachtclub 39 mensen dood. IS heeft de aanslag opgeëist. Duitsland heeft ook afgelopen jaar verreweg de meeste asielzoekers in Europa opgenomen. In de EU kwamen bijna een miljoen migranten aan, van wie er bijna 660.000 naar Duitsland gingen. Dat is meer dan naar de overige 27 lidstaten bij elkaar. Onbekend is nog hoeveel asielaanvragers ook echt in Duitsland mogen blijven. Uit de cijfers van het Europese Bureau voor de Statistiek blijkt dat ook veel asielzoekers naar Italië, Frankrijk en Zweden gingen. Nederland kreeg ongeveer 24.000 asielaanvragen. Groningen gaat uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen op een schip. De bed, bad en broodvoorziening in de stad zit vol en er melden zich steeds meer uitgeprocedeerden bij de gemeente. Om te voorkomen dat er mensen op straat belanden heeft het stadsbestuur van Groningen nu een schip gehuurd. Daar kunnen 112 mensen tijdelijk onderdak krijgen. Het opvangschip wordt afgemeerd aan de rand van de stad. De gemeentelijke belastingen dalen voor het eerst in jaren. Dat meldt het onderzoeksinstituut dat de gemeentelijke lasten sinds 2002 in kaart brengt. In de praktijk komt het per huishouden neer op een daling van een paar euro. Voor de heffing voor, vooral de heffing voor afvalinzameling gaat omlaag. Dat komt doordat gemeenten afval hergebruiken, waardoor de kosten dalen. Het weer, nu en dan zon, maar later op de dag raakt het geheel bewolkt en gaat het regenen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen nog meer buien en iets warmer en op de Wadden gaat het dan stormachtig waaien. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.